FNV-bestuurder vindt dat corporatiebestuurders ook onder de CAO moeten gaan. Nu dat niet zo is, worden salarisverhogingen alleen nog maar gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. Het internationaal strafhof heeft in de zaak tegen president Kenyatta van Kenia de aanklagers een ultimatum gesteld. Ze krijgen van de rechter een week de tijd om de aanklacht te verzwaren tot een niveau dat een gang naar de rechter rechtvaardigt. Kenyatta wordt onder meer verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, moord en verkrachting. Toen in de weken na de presidentsverkiezingen van 2007 bij gevechten naar schatting 1500 Kenianen werden gedood, was Kenyatta vicepremier. De staatssecretarissen van Rijn en Teven zeggen dat de jeugdzorg voor volgend jaar in bijna alle gemeenten is geregeld. Op 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De commissie die toeziet op de overgang van het Rijk naar de gemeente was bang dat veel kwetsbare kinderen volgend jaar geen hulp zouden krijgen. Veel gemeenten hadden toen hun contracten met de jeugdzorginstellingen nog niet afgesloten. PSV Feyenoord wordt definitief gespeeld op woensdag 17 december. De wedstrijd was uitgesteld omdat het duel Estoril-PSV in de Europa League vorige week donderdag vanwege noodweer werd gestaakt. Dat werd een dag later gespeeld en daardoor zat er geen 48 uur meer tussen dat duel en de wedstrijd tegen Feyenoord, die eigenlijk voor afgelopen zondag op het programma stond. Er was een probleem met 17 december, namelijk dat PSV dan een bekerwedstrijd zou spelen tegen Roda JC, maar die wedstrijd is verplaatst naar 20 januari. Het weer bewolkt. In Limburg kan wat motsneeuw vallen en verder is het droog. Vannacht vriest het 1 tot 3 graden. Morgen overwegend droog en 1 tot 3 graden boven nul. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er 80 kilometer file. Er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden, dus je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ido Ambacht en Sliedrecht-West 5 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4. Ook op de A20 verderop bij Moordrecht 6 kilometer file. De A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagenstein 4. Verderop tussen Everdingen en Noorderloos 7. En nog eentje op de N 15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer.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 We gaan het onder andere hebben over Serious Request. Over twee weken begint dat hier in de buurt in Haarlem. We gaan even met iemand bellen die daar een actie voor aan het opstarten is... en jullie hulp hard kan gebruiken.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 VVD-kamerlid Leegte is verbaasd omdat er nog verschillende onderzoeken lopen. Minister Minister-Kamp neemt pas rond de zomer een besluit. Samson was eerst niet tegen de winning van schaliegas.